Robert Baltus met het NOS Journaal. De Verenigde Staten willen een VN-onderzoek naar de inzet van Iraanse drones... door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. De VS is daar al langer van overtuigd. De Russen zouden zelfs ter plekke hulp krijgen van Iran. Vanaf militaire basis op de Krim zouden de drones met hulp van Iraanse troepen worden bestuurd. Het plan van Johan Remkes om 500 tot 600 boeren die het veel stikstof uitstoten te laten stoppen is niet genoeg. Er komt nog geen stikstofruimte vrij om nieuwe woningen en wegen te bouwen. Dat zegt het Financiële Dagblad na onderzoek. Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat het kabinet daarom werkt aan een plan... om zeven keer zoveel boeren uit te kopen. Stikstofminister Van der Wal verwacht dat ze 3500 zogenoemde piekbelasters... rond natuurgebieden moet laten stoppen. In de haven van Terschelling is de verongelukte watertaxi aangekomen... die betrokken was bij een dodelijke aanvaring met een snelle veerboot. De taxi zal worden onderzocht. De hulpdiensten zijn gestopt met het zoeken naar de twee vermisten. Verwacht wordt dat de twee niet hebben kunnen overleven in het koude water. De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. Uit gegevens van scheepvaartnavigatiewebsite marinetraffic.com... blijkt dat beide schepen harder voeren dan is toegestaan op de plek van het ongeval. In Italië is een akkoord bereikt over de vorming van een nieuwe regering... een maand na de verkiezingen. De leider van Fratella d'Italia, de 45-jarige Giorgia Meloni... wordt premier. Morgen wordt haar regering beëdigd. Meloni is de eerste vrouwelijke premier van Italië... van de meest rechtse Italiaanse regering sinds de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het blijft vannacht grotendeels droog.